uur. Marnik met het NOS-journaal. Het kabinet en de coalitiepartijen wachten in de stikstofaanpak op de conclusies van Johan Remkes voor ze verdere stappen nemen. Dat is de uitkomst van het debat over de uitspraken van CDA-leider Hoekstra. Die wil in bepaalde gevallen meer tijd nemen voor het halen van de stikstofdoelen. Het CDA en de andere regeringspartijen benadrukten in het debat dat ze allemaal nog achter het regeerakkoord staan en vertrouwen in elkaar hebben. De linkse oppositie vindt dat het kabinet moet vasthouden aan 2030 als deadline voor de stikstofplannen. Maar de boer-burgerbeweging was juist blij met de opstelling van Hoekstra. Moties van de oppositie voor of tegen 2030 als harde datum haalden het niet. Vervoersbedrijf Arriva krijgt minder geld van de provincie Limburg vanwege de uitval van bussen en treinen. Het bedrijf kampt met een personeelstekort. Er zijn onder meer te weinig machinisten. Daardoor rijden er de komende tijd minder treinen en bussen... en dat is tegen de afspraken, zegt de provincie. Arriva krijgt daarom minder subsidie... en mogelijk moet het vervoersbedrijf een boete betalen. De problemen in het OV in Limburg duren nog tot zeker begin november. Said R., een van de hoofdverdachten in de Marengo-zaak... heeft vanuit zijn cel in Colombia misdaadjournalist John van de Heuvel bedreigd. Dat melden De Telegraaf en Nu.nl op basis van berichten die verstuurd zijn met een versleutelde telefoon. Daarin staat dat de journalist moet boeten omdat hij contact zou hebben gehad met een rivaal van R. De Europese Commissie heeft de Nederlandse subsidieregeling goedgekeurd... waarmee bedrijven die veel energie verbruiken... deels worden gecompenseerd voor de hogere prijzen. Het kabinet doet dit om te voorkomen dat bedrijven naar landen gaan... waar de energie minder duur is. In ruil hiervoor moeten bedrijven wel investeren in duurzaamheid. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 17... met lokaal kans op een mistbank. Overdag zonnig, later wat stapelwolken. Het wordt 27 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM.